Mark Hokken met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een pensioenakkoord gaan morgen verder. Vanochtend sprak het kabinet met oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. Deze week wordt een akkoord verwacht. Volgens PvdA-leider Ascher gaat het de goede kant op. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer... en daarom zoekt de coalitie steun bij oppositiepartijen. GroenLinks-leider Klaver zegt dat er een deal moet zijn met GroenLinks en de PvdA... of er is geen deal... Vakbond FNV legt de voorstellen van het kabinet vanavond voor aan het zijn zogeheten ledenparlement. In de grafietregens die van Tata Steel in IJmuiden komen... zitten zoveel metalen dat ze ongezond zijn voor kinderen. Volgens het RIVM is de geschatte blootstelling aan lood, mangaan en vanadium ongewenst. Eind maart kwamen grafietdeeltjes uit de staalfabriek terecht in Wijk aan Zee. Het RIVM heeft die onderzocht op verzoek van de provincie Noord-Holland. Uit het onderzoek blijkt dat jonge kinderen het grootste risico lopen op ontwikkelingsstoornissen. Tata Steel neemt naar aanleiding van het rapport maatregelen. GroenLinks-Kamerlid Usdiel heeft afscheid genomen van de Tweede Kamer. In zijn afscheidsbrief, die werd voorgelezen door Kamervoorzitter Ariep... schrijft hij dat hij enorm baalt dat hij moet vertrekken. Usdiel stapt op na een vertrouwensbreuk met de fractie en GroenLinks-leider Klaver. Het KNMI heeft voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt vanaf 6 uur vanavond. Er is dan kans op zeer zware windstoten tot 100 km per uur. En ook kan er in korte tijd veel hagel en regen vallen. De NS heeft om die reden de dienstregeling voor vanavond op sommige plekken aangepast. En op plekken waar de avondvierdaagse wordt gelopen... wordt extra goed het weer in de gaten gehouden. Voor zover bekend zijn er geen afgelastingen. Het weer vanuit het zuiden dus kans op stevige buien met kans op onweer, zware windstoten en in korte tijd veel regen en hagel. Tot die tijd kan het nog 28 graden worden. Vannacht zijn de meeste buien weggetrokken. Morgen is het wisselend bewolkt met eerst buien geregen en in de middag vaker droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het begint langzamerhand wat drukker te worden. Op de A4 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade 12 kilometer en een kwartier op onthoud. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Rijnsweert 7 kilometer. Daar is de vertraging ongeveer 10 minuten.